Komende maand gaat het van start. Onderzocht wordt of makelaars en clubs zich bij transfers aan de regels houden. Ook geldstromen rond clubeigenaren worden onder de loep genomen. Met het inzetten van het onderzoeksteam reageert de voetbalbond op geruchten dat in de internationale voetbalwereld veel geld wordt witgewassen. Volgens KNVB-directeur Kessler is er geen aanwijzing dat dat in Nederland gebeurt, maar wordt het team opgezet om het voetbal schoon te houden. De Spaanse politie heeft op de luchthaven van Valencia een gezagvoerder van Transavia gearresteerd. De Argentijns-Nederlandse piloot wordt ervan verdacht dat hij tijdens de militaire junta in Argentinië zogeheten dodenvluchten heeft uitgevoerd. Dat melden bronnen bij de Spaanse justitie. Op die vluchten in de jaren 70 en 80 werden tegenstanders van het regime boven zee uit het vliegtuig gegooid. Het Transavia-toestel is vannacht met uren vertraging en een andere bemanning alsnog naar Schiphol gevlogen. De westelijke tunnelbuis van de Koentunnel is in Amsterdam is weer open. De buis werd sinds gisterochtend vroeg afgesloten... omdat een modderachtige substantie uit een voegnaad was gelekt. Hierdoor moest het verkeer in zuidelijke richting worden omgeleid. Zowel tijdens de ochtend als de avondspits kwam het verkeer rond Amsterdam gisteren vast te staan. Rijkswaterstaat heeft de versleten voegnaad hersteld. Rond half vijf vanochtend is de tunnel vrijgegeven. Actrice Anne Hazekamp is op 82-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend van het toneel en speelde in gezelschappen als het Rotterdamse Toneel, toneelgroep Centrum en toneelgroep Amsterdam. Hazekamp was getrouwd met Ton Lutz, die vier maanden geleden overleed. Ze stonden vaak samen op de planken en Lutz regisseerde haar ook vaak. Anne Hazekamp speelde ook in een aantal films, waaronder De Tasjesdief en De Flat. Het weer, toenemende bewolking, vooral in het noorden kans op een bui.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 Technisch verzorgd door Dan Lefferts en samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Een toepasselijke titel, want het was een opname uit 1966. Van baritonsaxofonist Jay Munneken samen met onder andere tenorspeler Zoet Sims en pianist Warren Bernhardt. Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jean Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen. Verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, de befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de Big Band van Count Basie. Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a mellow tone. Dancing very own in a monotone. Not as fluffy as a cloud, never very loud singing sweet metal, so the ever win a battle when you're really gonna see. Everything you're singing, everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending how you take them and depending on your outlook. let me see you, every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. All the blues that we know is indigo. the alone. We're singing a song. We're singing a mellow was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van de original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in, 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Mm-hmm. Ja, zelfs de Q is aanwezig in het jazz ABC'tje. In de persoon van de saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore. I guess I'll try the real thing this be thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing. Voor de S trad aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij eh, zichzelf had leren drummer, in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaar goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head And you linger like a haunting refrain And I find you spinning round in my brain Like the bubbles in a glass of champagne You go to my head Like a sip of sparkling burgundy brew and I find the very mention of you Like the kicker in a julep or two The thrill of the thought That you might give a thought to my plea Cast a spell over me and I say to myself Hey, get a hold of yourself Can't you see that it never, never can be You go to my head With a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine isn't a ghost of a chance in this crazy we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarsfluit. Dave Valentine met on fire. is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie Didi. Ja, ik heb gezocht naar een eh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij het I. In dit geval de Griekse ei. De Griekse ei van de is Lester Young in Do Swell.